Malaysia Airlines leidt sinds 2010 verlies... en kampt met de nasleep van twee vliegrampen. In 2014 werd de MH17 boven Oekraïne uit de lucht geschoten... Een paar maanden daarvoor verdween de MH370 boven de Indische Oceaan van de radar. Pieter van Vollenhoven, die in 2009 voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid... zegt dat de druk van Boeing op het onderzoek naar de crash van het Turkish Airlines-toestel bij Schiphol geen effect heeft gehad. De New York Times meldde gisteren dat de raad onder druk is gezet... om de nadruk te leggen op menselijk falen... en niet op een defecte hoogtemeter die ertoe leidde dat de landing te snel werd ingezet. Van Vollenhoven erkent dat er druk is uitgeoefend... maar spreekt tegen dat de ontwerpfouten van Boeing... daardoor naar de achtergrond zijn verdwenen. Bijna de helft van de treinreizigers die met meerdere vervoerders reizen... ergert zich aan het vele in- en uitchecken dat erbij komt kijken. Dat stelt reizigersorganisatie Rover na een enquête onder 1425 mensen... die reageerden op een oproep. Wie overstapt op een andere vervoerder moet eerst uitchecken bij de een... en dan inchecken bij de volgende. Vervoersbedrijven hebben eerder al gezegd dat ze naar een oplossing zoeken. De voormalig topman van Interpol, Meng Hongwei, is in China veroordeeld tot 13,5 jaar cel wegens corruptie. Hij verdween anderhalf jaar geleden tijdens een bezoek aan zijn thuisland China. Een week later bleek dat hij was opgepakt door de Chinese autoriteiten. Hij zou voor meer dan 2 miljoen dollar aan steekpenningen hebben aangenomen... toen hij nog staatssecretaris voor publieke veiligheid was in China. Het weer, de mist in het zuiden los geleidelijk op... en dan wisselen ook daar zon en wolkenvelden elkaar af. Het wordt 4 tot 7 graden. Morgen is het overwegend bewolkt met soms zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB.